Van de Vries met het NOS Journaal. Israël steunt het plan dat de VS heeft opgesteld voor de Gazastrook. Dat zei premier Netanyahu in Washington na overleg met president Trump. Ze presenteerde afgelopen avond een 20-puntenplan... waarmee een einde moet komen aan de oorlog in Gaza. Het voorziet onder meer in de vrijlating van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen... terugtrekking van Israëlische troepen en de ontwapening van Hamas. Verder moet Gaza bestuurd gaan worden door een groep internationale kopstukken... onder wie de voormalige Britse premier Blair. Hamas zegt het plan welwillend te bestuderen. Trump waarschuwt dat als Hamas niet akkoord gaat... de VS Israël en alles zal steunen om de terreurdreiging weg te nemen. Door een datalek bij de provincie Utrecht zijn de gegevens van betrokkenen bij het Wolvendossier op straat beland. Een burger had gegevens opgevraagd die de gemeente volgens de wet open overheid moest overdragen. De vrouw wilde zo meer informatie krijgen over de aanlijnplicht voor honden vanwege aanwezige wolven. Bij de documenten die de vrouw ontving zat ook een bestand met namen, mailadressen en telefoonnummers van mensen die zich bezighouden met de wolven in Utrecht. Dus niet bekend hoe dat kon gebeuren. In Den Haag heeft afgelopen avond brand gewoed in een portiekwoning. Hoe het kon ontstaan is niet bekend. Twee mensen werden ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. De woning waar het vuur ontstond is verwoest. De luchtverdedigingscapaciteiten moeten in Nederland zo snel mogelijk versterkt worden. Dat vindt demissionair staatssecretaris Tuinman van Defensie. Daarom wordt in het Gelderse Herwijnen begonnen met de bouw van een militaire radarinstallatie. Ook heeft de gemeente nog niet alle benodigde vergunningen verleend.